Dit is Martijn Herhuis met het NOS-journaal. Nooit kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de SER niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Renoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is en de, wat hij noemt, normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. Renaud Kan treedt op 1 september terug als voorzitter van de SR en wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Duikers hebben in het water bij de Westhavenkade in Vlaardingen een autovrak gevonden met daarin een lichaam. Het is onduidelijk hoe en wanneer het voertuig in het water terecht is gekomen. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven vermoedelijk iets geraakt had op de bodem van de vaargeul. De politie gaat vandaag op zoek naar de eigenaar van de auto. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Zwitserland zijn vijf of zes doden gevallen. Het eenmotorige toestel stortte neer ten oosten van Lausanne. Er zijn geen overlevenden. Volgens ooggetuigen vloog het vliegtuigje tweemaal over een dorpje voor het in een veld neerstortte. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Tijdens het jaarlijkse correspondentendiner in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft president Obama zijn republikeinse tegenstander bij de verkiezingen van het jaar op de hak genomen. Het is fijn om hier te zijn in de grootste balzaal van het Hilton. Of zoals het nog niet zou noemen, een opknappetje. zei hij over de steenrijke kandidaat. Het correspondentendiner is een traditie in Washington. Elk jaar komt de president langs om zichzelf, zijn tegenstanders en zijn relatie met de media belachelijk te maken.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 Het is dus ooit geschreven door Henk Cochran, A11. Oftewel, A11 Ja, vroeger had je van die uh, jukebox aan links en rechts. En dan kon je gewoon, als je aan tafel zat in een restaurant, een kwartje ingooien. En dan drukte je gewoon op een knopje en dan kreeg je de muziek die je graag wilde horen. En dat was in alle restaurants, alle eetcafés en overal waar je maar kwam, stond zo'n jukebox op tafel. En die Clinton Gregory zei van, nee, dan geen A11 spelen. Want dat was mijn favoriete favoriete zongetje toen ik nog verliefd was.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 Darius Rubber, come back. I woke up again this morning And when you know it, pouring rain I went and burned a pot of coffee And like us, I poured it down the drain Cause I didn't know I needed you so And let song I know I said I wouldn't miss you But now I'm saying I'm a fool You're on the feel-good side you Darius Rucker een van de weinige donkere countryzangers in Amerika en misschien wel over de gehele wereld. Hij heeft eh, pas geleden een cd opgenomen, althans een nummer opgenomen met niemand minder dan eh, Lionel Richie. Die heeft een cd uitgebracht, Lionel Richie and Friends en daarop spelen mee onder andere Rich, Mark Anthony en dan ook deze Darius Rucker. Ben benieuwd naar de uitslag van die cd. En met uitslag bedoel ik natuurlijk hoe klinkt zo'n cd hè? Rick Trevino, Bobby and Mason. It wasn't and I didn't Light, zo heette de cd die Rick Trevino een aantal jaren geleden heeft uitgebracht. Heeft een aantal nummers zelf geschreven op die cd, maar Mark D. Sanders schreef dit nummer voor hem. Robbie N. Mason. De dame die hard werkt aan de country eh, scene daar in Amerika is Gwyneth Paltrow. Dit is een single version. like some white eyed dreamer that just rolled in off a dusty Midwest bus. Yeah, on the outside, I look fragile, but on the inside it's something you can't crush. Cause I'm country. Strong is ook de titel van de cd die ze uitbracht in 2010. Eh, het was haar eerste cd en daarna heeft ze nog eentje uitgebracht onder haar eigen naam. Dat allemaal op het eh, RCA-label. En dit herkent u meteen, hè? Come Together van de Beatles. Dit keer uitgevoerd door Delbert Compton. Lennon en McCartney hebben het geschreven ergens in de jaren 60. Maar er is een eh, cd uitgekomen met eh, eh, Country Meets the Beatles of iets dergelijks. Of Honor the Beatles. En daar hebben ze dus eh, dit nummer ook opgezet. Come Together, John Lennon en Paul McCartney, ik zei het al, hebben het geschreven. Come Together, zo heet eh, de cd America Salutes the Beatles. En zo zijn er nog meerdere cd's uitgebracht. Hè? Onder andere Salutes the Beach Boys en The Stone, Stone Country heette die cd. Ja, zo zijn er echt toch een aantal cd's uitgebracht. Deze band is genomineerd voor de Webby Award in Amerika. En de Webby Award wil zeggen dat je de beste website hebt daar in Amerika. Ik heb het over Lady Antebellum. Twee heren, één dame. Luister naar de naam Lady Antebellum. Prachtige muziek hoor van eh, deze formatie. Ik dacht bij mezelf van weet je wat? We doen er nog maar eens eentje van die cd. Come Together, America Salutes the Beatles. Alle bekende nummers van de Beatles zijn dus op een rijtje gezet. En dit is misschien wel hun meest bekende. Get Back. volgende artiest die ook meezingt met eh, Lionel Richie is Luke Bryant, zoals ik daarnet al zei. Dit is afkomstig van zijn eh, vierde cd. Santan City, zo heet hij. En dit nummer is door hem zelf geschreven. Somebody else calling you baby. I saw a truck backing out of your drive. You were sitting in the passenger side. Messing the rest. some things we don't really need Sometimes love can be like that And right now they hurt But they're only words They're nothing we can't take back But every time we don't see eye to eye You were. we've seen the sunrise, but it always worked out alright, even in the darkest hour. geschreven door Tony Martin en Reese Wilson. En Tony Morrison, hij heeft ook nog eh, wat, eh, ja, wat, wat eh, de hand in gehad voor het schrijven van dit nummer. Jeff Carson, Not On Your Love, uitgebracht in 1995 ook alweer. Wat een aantal jaren geleden zeg. Maar als je dan die muziek hoort, dan denk je bij jezelf van... Wow, dat kan ik eigenlijk zo nog meezingen. They're drinking on the deck down at Maggie's Margaritas. They're bumper to bumper out at the marina. They've been waiting all spring. It's a summer thing. The sun is getting right and the water's getting warmer. The days are getting longer, them shorts are getting shorter. You won't hear me complain. It's a summer thing. let's all give thanks for today. We may not remember June through September, drinking our troubles away. It's a summer thing. This little party cove ain't no Panama City but the beer's ice cold and our girls are just as pretty Driving us boys insane It's a summer thing Well the moon is coming out But we're just getting started We're gonna build us a fire And play some Bob Marley And we'll all sing It's a summer thing Yeah today. de zomer dan ziet er het leven meestal wat eh, vrolijker uit als in de winter of als in de herfst. Hè? Brother Phelps, not so different after all. if you believe then my heart can Ricky Lee Phelps, um, ehm, Doug Phelps en Kyle Lanning. Zij hebben deze cd geproduceerd voor eh, de formatie Brother Phelps. En de titeltrack van die cd is Not So Different After All. Heeft u dat ook wel eens, dat u een, eh, een cd aan het zoeken bent waar u de titel eigenlijk niet meer van kunt herinneren? En dan denk je bij jezelf van, daar staat zo'n prachtig nummer op en ik kan het maar niet gevonden krijgen. En zie daar, een half uur geleden heb ik dit gevonden. Van de cd The Dreamer, Blake Shelton. Vergeet het nooit meer, The Baby. My brother said that I was rotten to the core. I was the youngest child, so I got by with more. I guess she was tired by the time I came along. She'd laugh until she cried. I could do no wrong. She would always save me because I was her baby. I worked a factory in Ohio, a shrimp boat in the bio. I drove a truck in Birmingham, turned 21 in Cincinnati. I called home to mom and daddy. I said, Your boy is now a man. She said, I don't care if you're 80. You'll always be my baby That one is my baby I got a call in Alabama So come on home to Louisiana And come as fast as you can fly Cause your mama really needs you And says she's gotta see you And she might not make it through the night she could see her baby She looked like she was sleeping And my family had been weeping By the time that I got to her side And I knew that she'd been taken And my heart, it was breaking I never got to say softly kissed that lady And cried just like a baby Ik ben niet gauw jaloers hoor, maar als je dit soort nummers kunt schrijven, like eh, Michael E. Tubbs, She's My Baby... Vince Gill, You Better Think Twice. je het zich nog herinneren, de serie Touched by an Angel. Daar waren soms ook wel eens country in gevraagd om uh, acte de présence te geven, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Winona Judd heeft erin meegespeeld, maar ook Randy Travis. En aan hem is gevraagd, schrijf eens een nummer voor eh, de serie waar jij een stuk in mag spelen. Het was niet tegen een dove gezegd, hoor. Hij heeft wel hulp gekregen van Doug Johnson. A hooker and a preacher Riding on a midnight bus Bound for Mexico One was headed for vacation One for higher education And two of them were searching for lost souls That driver never ever saw the stop sign eighteen-wheelers can't stop on a dime There are free wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, heaven only knows I guess it's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go that farmer left to harvest a home and 80 acres Faith and love for growing things in his young son's heart And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children And did her best to give them all a better start And that preacher whispered, can't you see the promised land? bloodstained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday As he held that blood-stained Bible up for all of us to see He said, bless the farmer and the teacher and the preacher Who gave this Bible to my mama who read cross is on the right side of the highway Why there's not four of them, now I guess we know It's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go There are three wooden crosses on the right side of the highway gospel van Randy Travis, Three Wooden Crosses. En daar is pas geleden nog een nieuwe cd uitgekomen van de Country Trail Band, A Thing Called Love, music van Johnny Cash. Yeah. contact gehad met eh, Wim Pauls, de leider van eh, deze formatie, de Country Trail Band. En ik heb aan hem gevraagd van, kunnen wij eens een keer een telefonisch interview gaan doen eh, omtrent de nieuwe cd die jullie hebben uitgebracht. En natuurlijk zei hij ja. Painted Blue, That's Cool, zo heet de cd van Colin Paul.